om de militaire activiteiten bij Kiev en Chernihiv drastisch te verminderen. Deze woorden komen van een land dat doorgaat met de strijd om ons te vernietigen... benadrukt Zelensky in een videoboodschap. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde eerder al sceptisch op de Russische toezegging. Het Pentagon ziet wel een verplaatsing van troepen rond Kiev... maar noemt het meer herpositioneren dan een echte terugtrekking. Een helikopter van de Verenigde Naties is maandag boven het oosten van Congo uit de lucht geschoten door rebellen. Het Congolese leger zoekt met de VN naar het toestel en eventuele overlevenden. Aan boord van de verkenningshelikopter waren acht VN-medewerkers, militairen en waarnemers. Het oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek sluit na de zomer zijn deuren. Het museum kan de noodzakelijke investeringen niet meer bekostigen. Ook betwijfelt de directeur of het museum in het huidige gebouw wel genoeg bezoekers kan trekken om verder te groeien. Het museum trok voor corona jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers. De collectie, waaronder diorama's met meer dan 150 poppen, gaat naar het oorlogsmuseum in Overloon. Louis van Gaal gaat vrijdag niet naar Qatar voor de loting van het WK. Assistent bondscoach Danny Blind gaat in zijn plaats... omdat Van Gaal nog altijd positief test op corona. Oranje speelde gisteravond in Amsterdam 1-1 gelijk in een oefenduel met Duitsland. Portugal en Polen plaatsen zich gisteravond voor het WK via play-offs. Het weer, wolkenvelden en kans op wat regen.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 space to work it out. I need a little room. much wrong. I've had a little time, and I still love you. I've had a little. had a little time, and you had a little fun, didn't you? Didn't you? Well, you. bent Groei niet te hard, mijn kleine vent Luister even, kleine heer Het is nu te laat, ik kan niet meer Oh, maar ik hou van Zandvoort, op 106.9 CFFM from the left side, baby. I'm giving it.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 Je kwam dichter. Ik had me door dit rommel, liep er nooit zo achter mijn gevoel aan We stonden ogen nog, je had me bij, hallo. Ik zag je staan en ik dacht: Hallo. Je kwam dichterbij en je zei: Hallo.